beetje aan het Scheveningse strand. Op een tender naar Marokko, dat is ook geen gek idee. Met jonge heren weer fijn kamperen en de Akela neem ik mee. Ik heb genoeg gaan altijd weer datzelfde. Doe jij de vaat, dan laat ik Vicky uit. Op de tv komt straks een goede film. En daarna gaan we onderuit. Alweer naar bedje, arm en slatletje. Ik ga eruit voor een verzetje. Laat de hele mond maar waaien. Spring gerust eens uit de potje waaien aan het Scheveningse strand. Op een tandem naar Marokko, dat is ook geen gek idee. Met jonge heren weer fijn kamperen